haren blond. Ze was mooi, zo mooi. Ze liep vreselijk met mij te chansen. En toen vroeg ze, wil je met me dansen? Kom dans met mij